Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Israëlische kabinet overlegt over een mogelijk uitstel van de omstreden juridische hervorming in het land, schrijven Israëlische media. Premier Netanyahu zou erover hebben gesproken met onder andere zijn justitieminister. Het overleg gaat waarschijnlijk deze ochtend verder met leiders van de coalitiepartijen. Op meerdere plekken in Israël waren spontane demonstraties nadat Netanyahu zijn minister van Defensie, Gallant, had ontslagen. Die had kritiek geuit op de voorgenomen hervormingen, waarmee het Hoge Rechtshof minder macht krijgt en het parlement meer. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Delfshaven is een Rotterdammer van 31 gisteravond overleden. Het incident gebeurde rond 7 uur. De schutter is daarna gevlucht. Twee mannen zijn gewond geraakt en gearresteerd. Een man van 27 uit Rotterdam en een man van 27 uit Vlaardingen. Het slachtoffer werd zwaar gewond gevonden in een portiek. Hij is gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. De aanleiding voor de schietpartij is nog onbekend. Vier Nederlanders zijn omgekomen bij een ernstig ongeluk op de Duitse snelweg... vlak over de grens bij Arnhem. Het zijn drie mannen van 39, 42 en 56 en een vrouw van 37. Een vijfde inzittende raakte licht gewond. Bij het ongeval waren drie Porsches betrokken. De inzittenden kenden elkaar vermoedelijk, maar ze hebben waarschijnlijk niet gereest. De politie denkt dat het ongeluk gebeurde doordat ze te hard reden op een nat wegdek. In een aantal boeken van de Britse schrijfster Agatha Christie is aangepast. Zogenoemde sensitivity readers hebben het taalgebruik in de werken beoordeeld... op uitspraken, bewoordingen en typeringen die als kwetsend kunnen worden ervaren. Ze hebben verwijzingen naar etniciteit zoals zwart, joods of zigeuner geschrapt. En hetzelfde geldt voor termen als oosters en het n-woord. Het is onduidelijk of naast de aangepaste teksten van Christie ook het origineel verkrijgbaar blijft. En dan het weer. Er valt mogelijk een winterse bui in het noorden en westen.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 Dank voor een systeem dat aan alle kanten lekt. Ik dank u wel, ik dank u echt. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de les was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik was Zou het laten zien dat ik trots was Zo kees ik dat je niet bij de was Ik zou het laten weten als ik echt was, echt was Ik zou willen dat ik even kon ontsnappen Maar verlichting blijkt altijd van korte duur Er wordt al jaren niet gelachen om mijn grappen sta al jaren met mijn rug tegen de muur Ik ben dankbaar, maar ook eenzaam Ben je daar eenzaam in de hemel? Je kan best een keertje meegaan als je wil als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik zou het laten zien dat ik trots was Toen kees dat je niet bij de rest was Ik zou het laten weten als ik echt was, echt was Als ik grond was, zou ik frikken tot je los was Op zijn minst wat dichterbij zijn Met een poging tot al blij zijn Als ik grond echt was, echt was.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 Het uur haast honderd een naaie heerskepaar. Ze boeren en toender, ze bleven al. like my baby. try to build a paper plane, but my head told me no. My parents sat me down and they tried to explain that I had some time to grow. But I stayed up all night until I got a ride, and in the morning I screamed, Hey, look, I made it. When I was young, I tried to build a paper plane, but my head told me no. But I knew I was special.